Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke celstraffen geëist vanwege geweld in Purmerend en Middenbeemster. Er was twee jaar geleden een conflict tussen groepen jongeren. Die daagden elkaar flink uit. Er waren meerdere schietpartijen en explosies, zegt het Openbaar Ministerie. Dat heeft toen tot ontzettend veel onrust en angst in Purmerend en omgeving geleid. Het is echt een wonder dat er geen doden zijn gevallen. En bij een aantal ja, zeg maar aanslagen, incidenten zijn ook onschuldige mensen het slachtoffer geworden. En al die dingen samen maken dat eigenlijk alleen een hele lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is betreft. Tegen de hoofdverdachte van het geweld is daarom 18 jaar cel geëist. Vorige week zijn tegen twee andere verdachten al straffen geëist tot 14 jaar. De Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat hij wedstrijden op het WK voetbal volgend jaar verplaatst naar een andere stad. Het gaat dan om de wedstrijden die worden gespeeld in Boston, waar volgens Trump een slechte burgemeester zit. We love the people of Boston. I know the games are sold out. But your mayor is, is not good. Trump heeft veel problemen met grote steden waar een democratische burgemeester aan het roer staat. Hij zegt dat het daar onveilig is. Als het moet vraagt hij aan FIFA-baas Infantino om de wedstrijden te verplaatsen naar een andere stad. If somebody is doing a bad job and if I feel there's unsafe conditions, I would call Johnny, the head of FIFA, who's phenomenal. En I would say, let's move it to another location. Het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada begint in juni. En de voetbalsters van FC Twente mogen vanavond weer aan de bak. Ze spelen hun tweede duel in de Champions League tegen Leuven. Twente is het toernooi prima begonnen met een verrassende 1-1 tegen topploeg Chelsea. Commentator Jan Kees van der Kun denkt dat er vanavond misschien wel meer in zit. Leuven zou je toch zeggen, op papier zou dat moeten kunnen. Althans, ze krijgen hierna nog veel sterkere tegenstanders. Maar ja, Leuven is ook begonnen met een verrassend gelijkspel tegen Paris FC. En Leuven is een ploeg met heel wat Nederlandse inbreng. Dat maakt het natuurlijk ook nog interessant, die wedstrijd. En die begint vanavond om 9 uur. Het weer, het blijft grijs en een beetje miezerig. Morgenmiddag is het, net als nu, een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een autobrand op de A4 van Amsterdam naar Den Haag levert 20 minuten vertraging op tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Er staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag rijdt om via Sassenheim en Wassenaar, onder andere over de A44.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 This be easy. 106.9 FM ZFM. ZFM. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is a different kind. Remember when we felt the sun?